Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het hele land zijn oorlogsslachtoffers herdacht met twee minuten stilte. De nationale dodenherdenking was traditiegetrouw op de Dam in Amsterdam. Daar legden koningin Beatrix en prins Willem-Alexander even voor acht uur een krans bij het Nationaal Monument. Burgemeester Van der Laan zei in een toespraak dat Nederland rekenschap aflegt aan de doden en altijd moet onthouden wat er is gebeurd. Staatssecretaris Bleker van Landbouw stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA... Hij is de zesde CDA die leider wil worden. Het bestuur van de partij bepaalt morgen welke kandidaten mogen meedoen aan de verkiezingsstrijd, die maandag begint met een debat. Bij een ongeluk op Eindhoven Airport zijn vier mensen gewond geraakt. Een sportvliegtuigje kwam bij de landing naast de baan terecht. De piloot van het toestel is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De andere inzittenden waren een vader en zijn twee kinderen. Ze raakten licht gewond. De vlucht was een initiatief van de stichting Hoogvliegers... die ernstig zieke en gehandicapte kinderen een leuke dag wil bezorgen. In Hoensbroek is een vrouw omgekomen doordat haar eigen auto over haar heen reed. De vrouw van 88 had de auto stilgezet voor een slagboom op de oprit van een zorginstelling. Bij de, bij de slagboom trapte ze per ongeluk het gaspedaal in. Ze viel uit de auto, waarna de wagen over haar heen reed. Ze was op slag dood. De Nederlandse volleybalsters doen niet mee aan de Olympische Spelen. De ploeg had bij het kwalificatietoernooi in Ankara in het laatste groepsduel met 3-0 of 3-1 van Rusland moeten winnen om door te gaan. Maar de volleybalsters verloren met 2-1 van de regerend wereldkampioen. Nederland krijgt dit jaar een extra startbewijs voor de Europa League. Dat komt doordat Nederland op de derde plaats staat op de Fair Play ranglijst van de UEFA. Dit extra ticket gaat naar de club die op de nationale Fair Play lijst na 34 speelronden het hoogst staat maar nog geen Europees startbewijs heeft.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 KLS, boy, we come rough. Bring the break. What time is love? time is love. Let's skip that's deja vu But I thought this can't be true cause He's chosen my attic, I feel it in the static He lives in my basement, and I can hardly face it My performance is easy, I am the god of romance And in my I scare you?